Jelle Seubring met het NOS Journaal. De bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam... waar een grote brand woedt, kunnen vannacht niet terug naar huis. Het gaat om ruim 100 mensen. Het gebouw zit zonder stroom en een aantal woningen is onbewoonbaar. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met blussen. De brand in Amsterdam ontstond gisteravond door een nog onbekende oorzaak. Drie bewoners hadden er rook ingeademd, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. In de ochtend horen de bewoners of ze weer naar huis mogen. Het nabij gelegen knooppunt Amstel was vanwege de brand urenlang helemaal afgesloten. Bij een autoongeluk in Helmond zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde volgens de regionale media nadat twee auto's hard waren weggereden bij een stoplicht. Een van die auto's botste bij het volgende stoplicht achterop een stilstaand taxibusje. De meeste inzittenden van de hardrijdende auto waren minderjarig. De andere auto ging er vandoor. De bestuurder is nog niet gevonden. De politie heeft één persoon aangehouden. In de voorstad van de Oekraïnse stad Dnipro zijn zeker 20 gewonden gevallen bij een Russische aanval, melden Oekraïnse autoriteiten. De meeste van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. President Zelensky zegt dat er nog mensen onder het puin liggen. Op beelden is te zien dat reddingswerkers op zoek zijn naar slachtoffers. Volgens Zelensky kwam het Russische projectiel terecht tussen twee woongebouwen. De Brusselprijs voor het beste journalistieke boek is dit jaar gewonnen door De Indische Doofpot van Maurice Zweerk. Hij beschrijft daarin hoe Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië worden verzwegen. Het boek laat volgens de jury zien dat het geweld toen gewoon werd gevonden.